De buien trekken nu richting het oosten weg. In Ede sloeg de bliksem in, waardoor een woonwijk korte tijd zonder stroom zat. Boven de Oosterschelde bereikte de wind even snelheden van 169 km per uur. Een deel van Zeeland werd bedekt onder een witte hageldeken. Op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam waren op verschillende plaatsen aanrijdingen. Toch was het vrij rustig op de wegen, vooral vanwege de vakantie. De algemeen directeur van PSV, Tini Sanders, stapt op. Hij treedt dit voorjaar terug na een termijn van vier jaar. Dat maakte hij vanavond zelf bekend tijdens een nieuwjaarstoespraak in het Philipsstadion. Op verzoek van de Raad van Commissarissen zal hij wel het seizoen afmaken als dat in verband met de opvolging beter uitkomt. Een vrouw die op nieuwjaarsdag haar man met een mes neerstak wordt niet vervolgd. De rechtercommissaris oordeelt dat ze zich alleen had verweerd tegen haar gewelddadige echtgenoot stel werd op de A2 bij Vinkenveen aangetroffen in een auto. De man werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw werd gearresteerd. Brazilië zet 10.000 extra agenten in tijdens het WK voetbal. Die moeten voorkomen dat demonstranten het WK-feest bederven. In oktober waren er dagenlang rellen in grote steden in Brazilië. Vele duizenden mensen protesteerden tegen de corruptie in het land. De regering schrok toen van de woede van de demonstranten over het organiseren van het WK voetbal en de Olympische Spelen. Veel betogers vinden het schandalig dat de Braziliaanse overheid zoveel geld uitgeeft aan de bouw van stadions en andere accommodaties. Het weer wisselend bewolkt dus, stevige buien met kans op onweer, hagel en forse windstoten. Aan zee en harde tot stormachtige zuidwestenwind. Morgen rustiger met af en toe zon en later wat regen. Maximum temperatuur morgen 10 graden. Dit was het. Dit is Wijnand bij de ANWB. E op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file na een ongeluk bij Muiden 3 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. De andere kant op richting Amsterdam voorknopend Watergraafsmeer 3 kilometer. Ook dat komt door een aanrijding op de A10 de ringweg van Amsterdam. Bij knooppunt Watergraafsmeer zijn twee rijstroken dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam voorknopend Ipenburg 2 kilometer door een aanrijding.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 luisteraars. Eh, u bent eh, verbonden met eh, de brandweerkazerne in Zandvoort. en hier wordt het steeds gezelliger al. We gaan hier vanavond de gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie houden. Er zijn zo'n 21 instellingen die hier gezamenlijk hun receptie houden. Het begint straks om half acht. Wilt u hier nog naartoe? Komt u gerust, want het is voor iedereen open en voor iedereen toegankelijk. Eh, eh, uw gezelligheid wordt op prijs gesteld. We gaan straks eh, beginnen om half acht met de welkomstspeech van de burgemeester. En daarna zullen we gaande de avond tot half tien een aantal interviews houden met gasten. En ik zou bijna zeggen standhouders hier, die, of hun vertegenwoordigers. Tot die tijd gaan we terug naar de studio en draaien we wat muziek. Kleine, kleine stijl. Wij eh, blijven vanaf eh, nu gewoon hier, vanaf de eh, kazerne blijven wij draaien. Ja, we gaan hier de muziek draaien. <laughs> Veel luisterplezier. In a moment we lost our minds here In dreamt the world was round A million miles far from Greece.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 Don, welkom. Ja, uh, Ben ook welkom. Een gezellige avond van maken. Ja. We gaan groeien om morgen Zandvoort meteen door. Doen we, dat doen we vandaag en morgen ook nog een keer. Ja, oké. Ben, eh, jij bent de organisator, één van de organisatoren van dit geheel. Ben je ook initiatiefnemer geweest destijds? Uh, nou, dit is een, een heel, lang, heel lange geschiedenis. er staat daar de Reddingsbrigade en Jan-Hein Carré en ik eh, hebben ongeveer tien jaar geleden een keer geroepen van... waarom lopen we nou met z'n allen al die, eh, advertenties, al die eh, recepties af? Want we komen elkaar iedere keer tegen. Toen hebben we geprobeerd om dat te bundelen, is niet gelukt. En een aantal jaren geleden kwam onze nieuwe burgemeester Niek Meijer. En die vond het ook een aardig idee. Toen hebben we het weer opgepakt. En met Gilles Kok, Jannie Meijer, de vrouw van de burgemeester, ja. van Torenburg... zijn we met z'n vijven gaan, gaan, gaan kijken wat er uitkwam. En nu dus, na drie jaar staat het. We zijn begonnen in de krocht, zoals je uh, meegemaakt hebt, met iets van 10, 12 partijen. Inmiddels zijn we hier met 23 participanten. 22 moet ik zeggen, sorry. Oh, er is er eh, nog één bijgekomen. Je had 21 ja, laatste. Er is iemand bijgekomen die beheert de, uh, het LDC. Dat zit in de beheerstichting en die beheren sport, recreatie en schoolvoorzieningen. En dat is de SRO. Dat is een organisatie die zetelt in Haarlem. Maar die vond het ook leuk om zich hier te laten zien. Nou, op de dia-presentatie eh, komen alle deelnemers voorbij. Ja. Dus iedereen kan even kijken eh, wat er is. Ja. Dus na drie jaar, na het, in het derde jaar, denk ik dat we met 22, man, 22 eh, partijen eh, goed bezig zijn. Ja, maar dat kan nog groeien. Het kan zeker groeien, eh, maar dan moeten we wel een hele grote locatie vinden. Ja. We hebben hier gerekend op iets van 500 man. Nou, je ziet het. Het is net half acht. Dus, het, het, dus begint al aardig vol te stromen. Ja, maar ik heb ook de Zandvoorters gevraagd, kom nou. Want het is hier hartstikke gezellig. Nou ja, dat is een beetje waar wij over nadachten. Het is natuurlijk ietsje verder weg. Ja uit het dorp De Loop. Maar achter mij woont ongeveer de helft van Zandvoort. Ja. In Noord. Ja. Nou, laat die dan ook maar een keer komen. Dan wordt het wel gezellig. Jawel. En eh, voor degenen die eh, met de auto komen... daar fiets is sowieso geen punt. Maar met de auto, je kunt hier in de buurt goed parkeren. Dus dat wordt buiten eh, wordt er begeleid. als je een gehandicapte kaart hebt, dan mag je op dit terrein parkeren. Ja. Wordt keurig geregeld door de scouting Buffalo's en de heren van de brandweer. Ehm, als je gewoon je auto met je auto komt, kan je bij de Corodex parkeren. En dan is het eh, een half straatje, je bent er. Oké. Ben, het programma voor vanavond. Eh, ik, ik begrijp natuurlijk het uitgangspunt is dat je elkaar gelukkig nieuwjaar kunt wensen. En dat je een beetje kennis kan maken met oude kennissen, nieuwe kennissen opdoen. Eh, dat zal dus rondlopen en, en met elkaar praten worden. Wat, wat ook in onze optiek heel belangrijk is is dat Zandvoortse verenigingen, clubs en bedrijven ook eens bij elkaar gaan kijken. Ja. Loop nou eens keer naar die brandweer toe. En loop nou eens keer naar dat Rode Kruis toe. En ga eens keer naar de bibliotheek. Ja. Maak daar eens een praatje. Dus eh, men kan inmiddels 22 Zandvoortse clubs, verenigingen, daar kan je gewoon eens gaan praten. Ja, ja kennis en dergelijke. En eh, er is één officieel moment vanavond ja. Dat is? En dat gaat zo rond eh, kwart over acht gaat dat een beetje beginnen. Dat hangt er een beetje af hoe gezellig het hier is. En dan eh, moeten we in samenspraak met de burgemeester maar eens kijken of hij eh, wat gaat vertellen hier. Ah, oké, die houdt in ieder geval een toespraak. Ja, ja, ja. En, nou, hij doet dat namens alle participanten. Ah, oké, niet namens de gemeente? Nee. Ah, oké, goed. Ja, ik ga de burgemeester ook nog hier voor onze microfoons uitnodigen. Maar dan als Standhouder, hè? Ja, zo kan je hem wel noemen. <laughs> zo ben je burgemeester, zo ben je standhouder. Oké. Nou, dan gaan wij nog even muziek draaien. En dan gaan we straks onze volgende gast eh, interviewen. Jij en ik hebben afgesproken dat we zo af en toe eens met een gast aan de microfoon komen om wat uit te leggen. Als ik een, eh, leuk iemand tegenkom, dan scheur ik hem voor de microfoon, Don. Eh, oké, doen we. Dankjewel. Dankjewel. tomorrow would it matter? Could never be the lead off batter if they ain't shit for me to feed off. I'm seesaw battling, but there's way too much at stake for me to be fake. There's too much on my plate. I done came way too far in this game to turn and walk away and not say what I got to say. What the fuck you take me for? A joke? You smoking crack? Before I do that, I beg Mariah to take me back. I get up before I get down, run myself in the ground before I put some wax shit out. I'm trying to smack this one out the park. 5,000 mark. Y'all steady trying to drown it fish Ain't gonna do nothing but piss me off. Lid to the can of whip ass, just twist me off. See me leap out, pull a piece out. Fuck shooting, I'm just trying to knock his teeth out. Fuck with me now, bitch, to see you freestyle. Talk is cheap, motherfucker. If you really feeling froggish, sleep, Yo, Slim, you gon' let him get away with that? He tried to play you, you can't let him skate with that. Man, I hate this crap. This ain't rap, this is crazy the way we act. When we confuse hip hop with real life, when the music no stops. rid of Big Bay. If so, you would have tried. The only way I'm leaving this bitch is suicide. I have died clinically. I ride back at my enemy's crib with Hennessy. Got drunk, then I finished it. I'm every nigga's favorite arch enemy. Physically fitted to be the most dangerous nigga with beef. I spark willingly with a dillinger in the dark diligently. I'm not what you think. I appear to be fucked up, mentally endangered. I can't stay away from a razor. I just want my face in a paper. I wish a nigga had a grenade to squeeze tight to awake neighbors for acres. I murdered you. I gauge you had me turn into a madman. Son of Sam, bitch, I'm surgical. I'm allergic to dying. You think not? You got balls? We can see how large when the music's I was happy having to deal it first. Thought money would make me happy, but it only made my pain worse. It hurts when you see your friends turn your back on you, dog, and you ain't got nothing left but your word and your balls, and your stress from the calls of your new friends begging with their hands out, checking for your record when it's selling, when it in it. That's the end. No laughs, no friends, no girls. Just the gin you drink till your car spin. You think damn. When you slam into the wall and you fall out the car and try to crawl with one arm. I'm about to lose it all in a pool of alcohol. If my funeral's tomorrow, wonder would they even call when the music. Let's see how many of your men loyal. When I pull up looking for you with a pistol, sipping a can of Pennzoil. I'm revved up. Who said what when lead bust? Your head just explode with red stuff. I'm handcuffed, tossed in a paddy wagon, bragging about how you shouted like a coward. Bullets divide why would you shout with you niggas? If I was you niggas, I'd run while given a chance. Understand, I can enhance the spirit of man. Death itself that can't hurt me. Just the thought of dying alone that really irks me. You ain't worthy to speak thoughts of cheap talk. Be smart and stop trying to walk how G's walk before we spark. Hug the floor while we playing tug of war with your life. Fuck a tour on the mic. I'd rather fuck a whore with a knife. Deliver that shit that coroners like. You hype popping shit in broad daylight, nigga. You are gonna when the music stops. Instigators turn pits and cages. Let loose and bit the neighbors, wrist to razors. Y'all don't want war, y'all want talk. In the dark, my dogs all bark like hoof. Roof, nigga, I'm a wolf. Get your whole roof caved in like reindeer hoofs. Stomp the booth, shake the floor, tiles loose. The more y'all breathe, the more rhyme moves. It's Hill Street, this is hardcore blues. Put a gun to rap, checking all our dudes. Nigga. Or make the news, bet your all y'all move. When the Uzi pop, you better drop when the music stop. Music has changed my life and so many ways. Brains confused, been fucked since the fifth grade. LL told me to rock the bells. NWA said fuck the police. Now I'm in jail. 93 was strictly R&B. Fucked up haircut, listen to Jodeci. Michael Jackson, who gon' tell me I ain't Mike? Ass cheeks painted white. Goedenavond, u bent weer terug uh, in brand kazerne en uh, de behuizing van de reddingbrigade. Ik heb hier naast me Marion Huibers, naast bestuurslid van uh, Reddingsbrigade. Hallo Marion. Goedenavond. Goedenavond. Eh, we hadden het net er even over, de gemeente is gastheer eigenlijk. Eh, maar jullie verstrekken faciliteiten. Het is jullie onderkomen hier. Ja, wij hebben hier ons winteronderkomen en de stalling voor al ons materiaal. Van in de winter rukken we uit met onze alarmploeg vanuit deze locatie. Dus in, alles staat gestald. ja, wel zeker in de winter. Jawel. wel. Nacht bij nacht en ontij, ja, eh, kitesurfers, surfers, maar ook mensen die eh, graag de zee inlopen op een onmogelijk oh, moment. Ja, ja, ja, ja. op die manier. En dat gebeurt ook eh, daadwerkelijk? Ja, dat gebeurt een aantal keer in de winter. Oké. Oh. Goed, maar jullie zijn hier om jezelf te laten zien aan de Zandvoorters. Wat doen jullie zo in de winter, afgezien van dat je paraat bent? Ga nou- je dan extra werkzaamheden doen voor materieel, mensen en dergelijke? In de winter eh, zijn we natuurlijk altijd eh, eh, paraat. Als de alarmcentrale, als mensen bellen naar de alarmcentrale, dan worden wij opgeroepen als er iets op het strand aan de hand is. We, we, er wordt inderdaad onderhoud gepleegd aan het materiaal. Ja. We, worden, we geven zwemles in het zwembad hier in Zandvoort. Dat is de hele winter door tot en met april. Aan aan kinderen. Kinderen. Ja, Dat is, we hebben acht brevetten in het zwembad die kinderen kunnen volgen. Die allemaal opleiden naar eh, redders, eh, junior redders. Ja. Ehm, en als ze zeg maar vanaf 12, dan kunnen ze ook op het strand de opleiding in de zomer komen volgen. Vervangen jullie een klein beetje het schoolzwemmen ook? Nee, wij doen echt het brevet zwemmen speciaal voor de rennersbrigade. Dus dan moet je eh, diploma A, B, moet je hebben voordat je daar eh, mee kan eh, oh, doen. Ja. Dat is goed. Eh, en, en eigen medewerkers, vrijwilligers, krijgen die dan ook in de winter een stuk opleiding? Ja, we zijn al begonnen met de opleiding van onze nieuwe uh, lifeguards. Maar ook de gespecialiseerde opleidingen voor chauffeur en voor schipper. ja. En dat loopt eigenlijk de hele winter door. En dat op het moment dat we weer meer op het strand zijn... dan worden de praktijkonderdelen daarvan gedaan. We zijn nu vooral hier boven in de theorielokalen de theorie aan het doen zomers heb je er allemaal geen tijd voor, mag ik aannemen. Nou ook, er wordt in zomer op, ja, ook opgeleid. Want dan hebben we juist eh, dat er activiteiten zijn. Dan kunnen we heel goed casussen doen. Omdat we dan eh, ja, ook de zee in kunnen. Dat het niet zo ontzettend koud is zoals het nu is. Maar we zijn ook gewoon uitgerust om er nu uit te kunnen. Waren jullie ook bij de nieuwjaarsduik? Ja, het was een mooi evenement. We hadden 40 vrijwilligers paraat. Zowel op het strand als in, op zee en in de zee onder de kant. En met 3900 eh, deelnemers eh, hebben we, ja, waren we met eh, hartstikke voldoende mensen om dat goed te kunnen beveiligen. Staat er nog wat in de planning voor komende seizoen, de zomer? Iets speciaals? Of zeg je nee, dit is het programma wat we altijd afwerken. Nou, we hebben andere jaren natuurlijk wel speciale activiteiten en evenementen gehad. Die volgend jaar, of komend jaar gewoon ook weer, eh, weer komen. Zoals de, de, de Catamaran race eh, op zee. Met andere ze met de KNRM samen. En we hebben natuurlijk onze opleidingen en onze bewakingstaak op het strand. Dat gaat gewoon door. Ja. En jullie zijn eh, in de weer geweest voor Serious Request. Ja, met Serious Request hebben we um, ehm, 32 30.000 euro opgehaald. Wow. Ehm, en dat is ontzettend eh, gaaf, want dat hebben we met allerlei andere rennersbrigades gedaan. Die hebben drie dagen lang hebben we met elkaar van de Lemmer naar eh, Leeuwarden gevaren. Ja. En ik ben, eh, ik ben niet meegevaren, maar ik ben wel twee dagen bij ze geweest. En ik moet zeggen, ontzettend respect, want het was hartstikke koud en ja, dat kan ik me voorstellen. En dan in een open bootje. Ja, is, nee. ja. Oké, maar goed. Nou, 32.000 euro, dat is een geweldig bedrag, hè? Ja. Ongelooflijk. Ja. Eh, tot slot, jullie leven migratie van vrijwilligers nog nodig? Nou, dat is eh, vrijwilligers zijn altijd welkom. Het is wel zo bij ons dat, dat, ze een op, dat er een opleiding gevolgd moet worden... voordat je ook echt ingezet kan worden. dus op het moment dat je daar interesse hebt... stuur dan een mailtje aan, eh, aan onze, via onze website aan info.zrb.info. En dan eh, kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn om eh, bij ons vrijwilliger te worden. Of als mensen die het nu horen denken ik ben geïnteresseerd... kom even een colaatje of een wijntje drinken en praat met jullie. Dat is sowieso hartstikke goed. Jullie zijn van harte welkom. En begunstigers die wat geld voor ons over hebben om ons werk te kunnen doen, dat kan ook altijd. Dat kan ook, de portemonnee, eh, de portemonnee is, altijd welkom. Oké, dankjewel. En eh, weer gauw terug naar je gast. Dankjewel, fijne avond. ZFM. weer verder met dit eh, programma. Eh, we zijn natuurlijk nog steeds bij de Zandvoortse nieuwjaarreceptie. Naast mij staat Corine Wit. Welkom. In je eigen kazerne moet ik zeggen. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel heel bijzonder. <laughs> Eh, de kazerne is al een keer eerder gebruikt voor een receptie. En nu voor een iets grotere receptie. Tenminste, dat gaan we wel verwachten. hoe is het allemaal tot stand gekomen? Want ineens word je gebeld. En mogen wij jouw kazerne gebruiken? Is het zo ongeveer gegaan? Ja, dat eh, scheelt inderdaad niet veel. Ik kreeg inderdaad een, eh, een kort verzoekje van eh, wij doen het vaker als gemeente uit. En wij dachten dit jaar bij jou op de kazerne te komen gaan doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik was er gelijk wel een grote voorstander van. Want we zijn met z'n allen samen met de natuurlijk erg trots op onze kazerne. En ik denk dat dit ook een hele mooie gelegenheid is om aan iedereen in Zandvoort te laten zien wat we hier ook hebben staan. Ja. En ik denk dat wij eh, als onderdeel van de overheid ook goed is om te laten zien dat we ook een onderdeel van de overheid zijn. En natuurlijk zijn wij een onderdeel van de veiligheidsregio Kennemerland. Maar we blijven ook nog steeds binding houden met de gemeente. Ja, je bent natuurlijk eh, inderdaad uh, veiligheidsregio Kennemerland. Daar hoort de hele regio nu bij. Maar de binding met Zandvoort is natuurlijk altijd goed. Er zijn heel veel vrijwilligers, vrijwillige brandweermensen uit Zandvoort. De reddingsbrigade bestaat een heleboel uit, eh, uit vrijwilligers. En nu eh, is dat een beetje uh, Inmiddels zijn er 22 uh, participanten. Ken je er een boel van? Nee, nog niet. Hè? Ik ben pas sinds een half jaar postcommandant van Zandvoort. ik ben het al een, al langer van Haarlem. En nou, sinds een half jaar heb ik Zandvoort erbij gekregen. Dus ik ben wel bezig om Zandvoort te ontdekken. Dus ik kom wel wat, wat vaker in mijn vrije tijd even door Zandvoort heen. Dus afgelopen weekend ben ik samen met mijn man nog eventjes hier... Eh, gewoon door de... uit, uit in Zandvoort? Ja, uit in Zandvoort. <laughs> en we lopen af en toe eventjes langs het strand. Dus ik ken er een aantal, maar zeker niet allemaal. Maar ik ben wel druk bezig om steeds meer te leren kennen. Ja. Uh, er wordt natuurlijk om mij heen gevraagd van eh, deze uh, kazerne is uiterst geschikt voor steeds meer van dit soort recepties. Hoe, hoe staat de regio Kennemerland daar tegenover? Want eigenlijk is dit in Zandvoort de grootste locatie waar je zoiets kan doen. Ja, alleen het grote nadeel is natuurlijk wel dat wij, eh, deze ruimte toch niet echt geschikt ervoor is. En wij zijn natuurlijk wel een, een, eh, een organisatie die elke minuut paraat moet staan. En dit vergt van ons toch wel het nodige eh, creativiteit. Om onder andere, zoals je nou ziet, de voertuigen buiten te zetten. Meer soort dingen, dat kunnen we niet te vaak doen. Maar voor zulke belangrijke dingen als een gemeenschappelijke eh, receptie... waar ik dus een grote voorstander van ben, zijn wij wel toe bereid. Maar dit kunnen we niet te vaak doen. Nou, je kan niet voor uh, iedere vereniging die toevallig 300 leden hebben zeggen... nou, kom met mij. Maar ehm, ik ben heel blij dat je vindt dat het voor dit soort dingen wel beschikbaar is. Eventueel misschien nog wel groter, dat moeten we afwachten. Ehm, ik heb ook gezien wat een impact het heeft op, jou, eh, op jouw mensen. Want we zijn hier natuurlijk al de hele dag met eh, op- en afbreken. Alle auto's staan achter, alles moest verplaatst worden. De kleding moest eh, in een andere rok. Dus heb inderdaad impact waarvoor ik je heel erg hartelijk wil danken. En geniet van de receptie in je eigen kazerne. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás sí piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la